start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Brits met een aanpassing van de Brexit-wet, waardoor premier May het parlement goedkeuring moet vragen voor een definitieve overeenkomst met de Europese Unie. Het is een nederlaag voor May. Een aantal mensen uit haar eigen conservatieve partij stemden mee met de oppositie. De voorstemmers zijn vooral tegenstanders van de Brexit. Critici zeggen dat die de Brexit proberen te frustreren door May's handen te binden. Groot-Brittannië wil in maart 2019 uit de EU stappen. De Brexit-wet gaat onder meer over het beëindigen van de geldigheid van Europese wetten voor Britten. Het kopiëren van die wetten naar Britse wetten, zodat dezelfde wetten en regels blijven gelden op het moment dat Groot-Brittannië de EU verlaat. Bijna alle landen ter wereld hebben een resolutie van de Verenigde Naties ondertekend over het tegengaan van de plasticvervuiling in de oceanen. De 193 ondertekenaars hopen dat de resolutie leidt tot een verdrag waarmee actie tegen de plastic soep juridisch kan worden afgedwongen. Volgens de initiatiefnemer, de Noorse minister van Milieu, wordt er de komende 18 maanden wereldwijd gewerkt aan een verdrag dat landen dwingt actie te ondernemen. En zwangere vrouwen kunnen vanaf maandag voor hun bevalling niet meer terecht in het Scheperziekenhuis in Emmen. De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde gaan toch dicht, omdat het ziekenhuis er niet in is geslaagd op tijd vier kinderartsen te vinden. De sluiting hing al in de lucht, maar was een week uitgesteld, omdat doktoren uit Groningen konden bijspringen. Die samenwerking stopt maandag. Daarna zijn vrouwen die moeten bevallen aangewezen op de ziekenhuizen in Stadskanaal en Hogeveen. En dat is vanuit Emmen zeker een half uur rijden. Het weer, een gebied met regen, trekt van west naar oost. Daarna is het een tijdje droog, bij temperaturen vlak boven het vriespunt.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 Bin vor Freude außer mir. dan wenst jullie allemaal fijne dagen en een...